Dielke eerste met het NOS Journaal. In het stadion in Hannover dat vanavond werd ontruimd is geen springstof gevonden. Ook is niemand gearresteerd. Wel gelden tot morgen vroeg verscherpte veiligheidsmaatregelen in de stad. Op een persconferentie zei de Duitse minister de Magère zojuist dat hij de beslissing heeft genomen om de oefenwedstrijd Duitsland-Nederland in Hannover niet door te laten gaan. Even na zeven uur vanavond kwam er een serieuze tip binnen over een aanslag en daarop werd besloten tot ontruiming van het stadion, zei de Magère. Meer bijzonderheden wilde hij niet geven. Het terreurgevaar gold overigens voor de hele stad. Ook een grote concertzaal in Hannover is ontruimd en een aantal metrostations zou zijn afgesloten en dat geldt ook voor het centraal station van de stad. Het voelt als een nederlaag dat de wedstrijd is afgelast. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de ministers Schippers en Hennis. Die waren in Hannover in het stadion, ze zaten klaar voor de wedstrijd. Schippers en Hennis zijn inmiddels terug in Nederland. In een verklaring zeggen ze dat de wedstrijd in het teken stond van steun aan Frankrijk. Maar veiligheid voor toeschouwers en spelers staat uiteraard voorop. Bondskanselier Merkel en haar ministers waren ook in Hannover. Dan nog het weer. Het regent. De wind is eerst zuidwest, later westelijk en neemt fors toe. Langs de westkust komt een westerstorm te staan. Vannacht komt het mogelijk even tot zware storm.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 We hadden een klein technisch ongemakje en gelukkig konden we het snel oplossen. En konden we verder met eh, CFM Jazz. We luisterden naar My, May Man, Main Man, moet het goed uitspreken, van Sonny Stitt en Benny Green. Het komt van het gelijknamige album. We gaan verder met uh, eh, een nummer van eh, Count Basie, van een verzamelalbum zijn Golden Years, de Basie Boogie. Thank you. met Basie Bookie. volgende nummer is van een uh, zangeres eh, en dat is Dinah Washington. Van haar gelijknamige album Dinah uit 1956 gaat u luisteren naar I Could Have Told You. want to know. I hear her now as I turn and toss and try to sleep. Yes, I hear her now making promises she'll never keep. luisterde naar Dinah Washington. We gaan verder met eh, Rita Reis. Van haar album Marriage in Modern Jazz uit 1960... gaat u luisteren naar No Moon At All. En natuurlijk wordt ze vergezeld op bas door Ruud Jacobs. Op gitaar door Wim Overgouw en op piano natuurlijk door Pim Jacobs. Rita Reis met No Moon At All. it from sight and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark, even met No Moon At All. We gaan verder met Nancy Wilson. Nancy Wilson, een Amerikaanse zangeres... met meer dan 70 albums en drie Grammy Awards. Ze heeft een aantal bijnamen. Sweet Nancy, Fancy Miss Nancy... maar ook het meisje met de, de stem van honing. U gaat naar haar luisteren. Ehm, allereerst naar het nummer It's Alright With Me. Komt van het album What's New uit 1982... En daarin wordt ze vergezeld door een, eh, door een trio. En daarna gaat u luisteren naar Blue Prelude. En dat komt van het album Yesterday's Love Songs, Today's Blue uit 1964. Nancy Wilson. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, that's not a charm. It's alright with me. It's the wrong song in the wrong style, but your smile is lovely. are tempting. They're the wrong lips, they're not his lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, dear, it's alright. Nancy Wilson met Blue Prelude. Ehm, ik was u nog even verschuldigd. Wie waren dan dat Great Jazz Trio in het eerste nummer van Nancy Wilson wat ik draaide? Dat was natuurlijk Hank, Johnson op, eh, Hank Jones op piano, Eddie Gomez op bas en Jimmy Cobb op drums. We gaan verder nu met een, uh, met een jazzvocalist, een man. Eh, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die in de jazz zingen, maar er zijn maar een paar hele bekende eh, jazzvocalisten. Gregory Porter is natuurlijk een wereldberoemde. Maar vandaag ga ik aandacht besteden aan Kurt Elling. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht in 2015. Dat heet Passion World. En daarop verkent hij ehm, de jazz over de hele wereld. En het eerste nummer wat ik daarvan ga draaien heet Bonita Cuba. En u hoort daarbij Arturo Sandoval op trompet. En het tweede nummer wat ik daarvan ga draaien... dat heet Bosch Ja Foy Abahia. En daarin wordt Kurt Elling vergezeld door ehm, Sarah Gassa Recon, de Braziliaanse singer-songwriter, die, ehm, ja, die een aantal eh, grote bossa nova hits heeft gemaakt. Kurt Elling gaat u luisteren met allereerst Bonita Cuba. Just 90 miles over the sea. Another life is calling for me. Another world I lost to fire and to ashes. The sky may grow light but the smoke cloud never passes. Mi madre died longing for home, but you can't fly when you're tied to a stone. Mi padre's gone, but he lives now with Jesus su corazón in a million pieces. I cry for them and for all my family, the friends of my youth, and for all my country. could I build a boat out of my heart and sail to my home, Bonita Cuba, in the dark? I go insane, but I live in music. I play right through the pain and pour songs on my bruises. If I could, I'd build a boat out of my heart. Sail on to my home, Bonita Cuba, in the dark. sail to my home, Bonita Cuba, in the dark. I'd go insane, but I live in music. I play right through the pain, and for songs on my bruises, if I Bonita Cuba in the dark. Você já foi à Bahia, nega, não Então vá Quem vai ao é Bonfim, mira, nega Nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte teve, muita sorte terá Você já foi à Bahia, nega, não Então vá Lá tem vatapá Então vá Lá tem caruru Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Quem vai ao fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem munguzá, então vá. Se quiser samba, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um tem vatapá, lá tem caruru, lá tem gongosa, se quiser sambar. Então Você já foi à Bahia, né? U luisterde naar Kurt Elling van zijn album Passion World. Luisterde u naar twee nummers, Bonita Cuba en Bosch Javoy Abahia. En naast de Braziliaanse stijl eh, verkent hij op dit, dit album nog vele andere stijlen. Misschien eh, in een andere uitzending nog, eh, nogmaals. We gaan verder met, ehm, ja, met, een, met nog een stukje Bossa Nova. Stan Getz en zijn big band Bossa Nova. Nadat hij de jazz samba en desafinado verkend heeft... heeft hij uh, samen met Gary McFarland een eh, compleet bossa nova album opgenomen. Gary McFarland heeft vele nummers gecomponeerd. En van dat, nummer gaat u, van dat album gaat u het nummer horen. Manja de Carnival. Stengets met uh, Manja de Carnival van het album The Big Band Bossa Nova. Hieraan eh, voorafgaand was eh, een van zijn eerste grote successen met de Bossa Nova, het album Jazz Samba. Dat heeft hij samen opgenomen met Charlie Bird. En u gaat daarom luisteren naar een nummer van dit album van Stengets en Charlie Bird, Desafinado. Dat was Stan En we gaan verder met Charlie Bird zelf. Ehm, op 12 augustus 1994 trad hij op op het Concord Fujichi eh, Jazz Festival. En hij heeft daar een album opgenomen dat heet Homage to Gobim, Gobin, de Braziliaanse componist. U gaat luisteren naar Favela. Charlie Bird. U luisterde naar Charlie Bird met zijn hommage to Gobim, het nummer Favela. Het laatste nummer van CFM Jazz voor vandaag is eh, wederom van Stan, Stan Getz... samen met Louis Bonfa en het heet uh, eh, Sodanzo de Samba. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb twee uurtjes eh, met heerlijke jazzmuziek voor u gepresenteerd. Zo direct vol ehm, volop spanning hier al in de studio... want het Sinterklaasjournaal gaat beginnen... want Sinterklaas komt natuurlijk om 12 uur en het is droog... Eh, tot één uur. Dus u kunt nog naar, eh, naar het strand. En natuurlijk luisteren onderweg naar, uh, naar CFM. Ik ben er over twee weken weer met, met CFM Jazz.